7 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Israëlische premier Netanyahu is in Washington aangekomen voor een omstreden bezoek. Op uitnodiging van de Republikeinen gaat hij in het congres betogen dat Amerika geen afspraken moet maken met Iran over het nucleaire programma. President Obama is niet blij. Hij en ook de Israëlische oppositie denken dat Netanyahu er een verkiezingsstunt van wil maken. Bij het kiezen van een nieuw provinciebestuur maken Nederlanders zich vooral zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in kleinere gemeenten. De helft van de mensen maakt zich daar druk over. Kiezers vinden ook dat er meer werk moet komen en minder criminaliteit. Dat blijkt uit een Ipsos-onderzoek dat is gedaan in opdracht van de NOS. Andere onderwerpen die worden genoemd zijn onder meer de opvang van asielzoekers, de gevolgen van aardgaswinning en de aanrijdtijden van hulpdiensten. Studentencomité's uit verschillende steden gaan woensdag een nationale actiedag houden voor meer inspraak. Dat hebben ze afgesproken in het Maagdenhuis in Amsterdam, dat sinds woensdagavond wordt bezet. Bij de vergadering waren zo'n 200 studenten. Ze vinden dat het beleid van universiteitsbesturen te veel gebaseerd is op geld. De werkdruk voor rechters is nog steeds zo hoog dat niet alle zaken op tijd kunnen worden afgehandeld. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Hij zegt dat er te weinig geld is en dat daarom 4,4% van de zaken bij de Hoge Raad te lang bleef liggen. Daders kregen daarom strafvermindering. De Universiteit van Utrecht gaat arme landen helpen om aan goedkope medicijnen te komen. De universiteit begint vandaag met een centrum voor betaalbare geneesmiddelen dat medicijnen moet gaan maken waarvan het patent is verlopen. Het eerste medicijn is een middel tegen een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Baby's met weinig weerstand kunnen daaraan overlijden. Het weer wisselend bewolkt en buien, mogelijk met hagel. Het is eerst nog 2 tot 5 graden, later wordt het een graad of 7. Aan zee komt in de loop van de dag een stormachtige wind te staan, kracht 8. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 4 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse, ook daar 4 kilometer.